Ook sprak hij met enkele meisjes af, vertelt verslaggever Edwin van den Berg. En eh, vervolgens ontucht met ze gepleegd. En dat hoort dus ook bij de eh, strafbare feiten die de rechtbank hier in Utrecht bewezen acht. Eh, in totaal ruim 52 meisjes die de man tot slachtoffer maakte. Minderjarige meisjes dus eh, vooral in totaal acht jaar lang. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje van 12 een eind aan haar leven had gemaakt. De man moet zich ook verplicht laten behandelen... want de rechter denkt dat de kans op herhaling mogelijk is. Denk je zelf aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel naar 113 of ga naar 113.nl. Rond deze tijd is er crisisoverleg in Den Haag. De fractievoorzitters van de PVV, VVD, NSC en BBB zitten met de formateur aan tafel... omdat ze niet blij zijn met hoe PVV-leiders Wilders... dingen rondom de post voor minister van Asiel en Migratie heeft aangepakt. Gisteren trok Wilders een kandidaat terug. En de nieuwe kandidaat, Marjolein Faber, zorgt ook voor gedoe vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. VVD-leider Gus zei vanochtend dat eh, Marjolein Faber volgens haar geen onomstreden kandidaat is... en dat zij daar haar zorgen over heeft overgebracht bij Wilders en bij Van Zwol, de formateur. En dat is echt heel opvallend wat Jezus daar deed... want het is zeer ongebruikelijk dat de leider van een regeringspartij... publiekelijk zo een kandidaat van een coalitiepartner bekritiseert. Ja, en als je een avondje uit eten wil op grote hoogte... dan moet je nu nog in Den Haag zijn. Daar zit nu het hoogste restaurant van Nederland... op een hoogte van 135 meter. Maar over een half jaartje wordt hij van de troon gestoten. In Rotterdam komt het nieuwe hoogste restaurant van Nederland... op 190 meter hoogte, in de Zalmhaventoren. En daar zien ze het al helemaal zitten. De zon gaat aan het eind van de middag deze kant op... en dan op die hoek ongeveer een klein stukje links van Den Haag, daar gaat hij onder. En dan heb je echt een spectaculair uitzicht. En dan nog het weer. In het westen en midden van het land trekken er buitjes over. Later vanavond en vannacht komen er meer regen aan en ook kans op onweer. Morgen een mix van zon, wolken, regen en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Essin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knopen te Lieve meer 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend in beide richtingen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. n 99 Den Oever richting Den Helder voor Den Helder 10 minuten. n 230 Maarsen richting Utrecht voor Utrecht-Overvecht 20 minuten vertraging. De N232 Haarlem richting Amstelveen voor de aansluiting met de A9 20 minuten. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn...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 belastende informatie heeft gevonden over Gidi Sower. PVV-leider Wilders trok zijn kandidatuur als minister gisteren in... na de screening door de veiligheidsdienst. De fractievoorzitters van de formerende partijen zijn nu in crisisoverleg bij elkaar... met formateur Van Zwol... Er is irritatie over de manier waarop Wilders met de kandidaat is omgegaan. Meteen nadat hij de kandidatuur van Marcus Sower had ingetrokken... schoof Wilders Marjolein Faber naar voren. De advocaat van Ali B. heeft vrijspraak gevraagd in alle zaken die tegen hem zijn aangespannen. Hij noemt de beschuldigingen van de drie vrouwen tegen hem onbetrouwbaar.